Dit is Radio 501. Is Radio 501. Ready for the blues? Bluesiana Radio. cheating, my babe. Oh no, she don't stand. midnight creeping. My babe, true little baby, my babe. My babe, I know she loved me, my babe. Oh yeah, I know she loved me, my babe. Oh yeah, I know she loved me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. Truly my baby, Well, oh, my baby, don't stand no fooling, my baby. I know what you mean. Oh no, she don't stand no fooling, my baby. No along. Oh no, she don't stand no fooling. When she's hot, there just ain't no my baby. True little baby, my baby my baby don't stand no drinking, my baby. Oh yeah, she don't stand no drinking, my baby. That's what I heard. What you doing? Oh yeah, she don't stand no drinking. When you get drunk, your breath starts stinking. True little baby. clean as a whistle, my babe. Not like my babe. My babe. She clean as a whistle, my babe. And you know, Billy Boy, she clean as a whistle, but that didn't worry me. Till she pulled out that long pistol, my babe. Ooh, little baby, my babe. Blow your horn. is 27 eh, april 2013 en dit is Blue Siena. Vanavond is eh, Frank van Engelen helaas verhinderd en ik neem het vanavond van hem over. En mijn naam is Rogier van Diesveld. Eh, wat hebben we vanavond in het programma? Nou, in ieder geval veel muziek en ook nieuwe muziek. Het Blue, Blue Sienna album van de week, de concertagenda en het albumoverzicht met daarin de nieuwe releases. Dit uur ben ik begonnen met My Baby van Sugar Ray Norcia en Friends van het album Remembering Little Walter. En Sugar Ray heb ik een keer zien spelen in uh, Wijk op een blues festival. Eh, dat is even leuk om te vertellen. Hij was toen jarig die dag. En toen kwam Buddy Whittington op het podium en die nodigde hem uit om even mee te komen spelen op mondharmonica in zijn band. En uh, Buddy Whittington, zette toen spontaan Happy Birthday in en het publiek zong allemaal mee. Nou, hoe leuk kan een verjaardag zijn? Eh, goed, we gaan de playlist volgen die Frank van Engel heeft samengesteld. En op de lijst zie ik staan The Menace Boys. The Menace Boys met Everything Gonna Be Alright. En dan krijg ik een tongbreker. Het is namelijk eh, van het album Third Annual Delta Groove All Star Blues Review live at Ground Zero uit 2009. for my baby. jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help door jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. 501. Zo is het net. En van Chris Ria verwacht je niet zo gauw eh, bluesmuziek. Maar speelt speelde toch heel verdienstelijk blues. Eh, we gaan luisteren naar Dancing Ma Blues Away van het album Santo Spirito Blues. Dat is uitgebracht in 2011. Blues Away van eh, Chris Ria. En dan komen we bij Ray Charles. En wat moet ik daar nou nog over vertellen? The Right Time is dit. En dit is afkomstig van het album Vincent Soul. En het nummer werd uitgebracht in 1958. Hey Charles uit 1958 komt dit nummer alweer. En als je net bent ingeschakeld, je luistert naar eh, Blue Sienna. En ik neem het vanavond eh, over van Frank van Engelen, want die is druk bezig met de opname van een eigen CD. En je luistert naar Blue Sienna tot 12 eh, uur vannacht hier op Radio 501. En als het goed is, is Frank van Engelen volgende week weer tot jullie beschikking. nu tijd voor de Melatones Dead Man Walking uit 2004, afkomstig van het album Not the Same. me back. Het is een band afkomstig uit Canada en speelt voornamelijk favoriete Amerikaanse rhythm and blues nummers en ook funk en soul-muziek. En we gaan nu even aandacht hebben voor Ian Siegel. Hij is afkomstig uit Zuid-Engeland. Toen hij 20 was stopte hij met de kunstacademie en vertrok hij naar Berlijn. Hier moest hij veel spelen om te overleven en had weinig tot geen centen. En dat was een voelbare blueservaring die zijn gitaarspel en zang naar een hoger niveau bracht. Hij wist ondertussen dat hij echt alleen maar verder wilde gaan in de muziek. Nu inmiddels 42 jaar oud speelt hij nog steeds de blues. Van het album uit 2007 eh, en heb ik het over het album Swagger. Eh, heb ik een, mooi nummer en dat is Mortal Coil Shuffle van eh, Ian Siegel. En dat is allemaal door Frank van Engelen uitgezocht en die heeft daar een mooie playlist van gemaakt. Hier op Radio 501, ik ben er tot 12 uur vannacht. Blue Sienna. all the diamonds and pearls. Spoons made of silver. You got your teeth made of gold. All your possessions shown up paid by your soul. When the darkness and they lay you in the soil. I said it won't count for nothing. No, no, no. When you shuffle off this mortal coil. This train don't take gamblers. This train, it don't take no fools. Don't you take no chance. this mortal komen bij Israel Nash Kripka met het nummer Pray for Rain. En dit komt van een live registratie uit Nederland. Ja, daar maken we ook nog eens live registraties. Thank you very much. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. Deze week weer een Bluesiana album van de week. Gwyn Aston Radiogram, uitgebracht bij Fabtone Records in oktober 2012. Gwyn Aston is een gitarist van wie de muziek zich begeeft op de scheidslijn van hard rock en blues. Op Radio Graham, het Bluesiana album van de week, wordt hij terzijde gestaan door een keur aan topmuzikanten. Met name de bluesharp van Kim Wilson, en die is bekend van de Fabulous Thunderbirds. Zijn bluesharp geeft deze cd een meer rootsachtige uitstraling. Maar heel bepalend is natuurlijk weer het fenomenale gitaarspel van Aston en het gemak waarmee hij catchy songs uit zijn mouw schudt. Daardoor stijgt Radiogram met kop en schouders uit boven de muziek van zijn soortgenoten. We gaan luisteren naar twee songs van Radiogram, het Bluesiana album van de week. En het zijn de songs Let Me In en Fortunate Kid. Fasten your seatbelts, hier is Queen Aston. you you know that you know dan blues. The finest blues you've never heard. Tijd voor de nieuwe Bluesiana muziekagenda. We beginnen op zondag 28 april. Fried Bourbon in de Amer in Amen. De aanvang is middags 2 uur. Bluesmoesfest Fest op 28 eh, april in de Wolfsberg in de Groesbeek aanvang smiddags twee uur met onder andere eh, Bart Walker, eh, Jimmy Booskill, Joanna eh, Shaw Taylor, Tony Spinner, Big Pete, Smoking Joe Quebec en Danny Bryant. De Highway Rhythm and Blues Gang speelt op 28 april in Carambol in Winschoten. De live muziek begint om half vier smiddags. Op maandag 29 april speelt Daniel Norgren in de patronaat in Haarlem en op 30 april in het Burgerweeshuis in Deventer. Op 30 april kun je naar een optreden van Tony Spinner in de Nood in Hoogland. Op 30 april ook eh, wordt de allerlaatste Koning in de Blues gespeeld door Full Awake in eh, Café Overberg in sint michels gestel Op 2 mei speelt Ian Siegel en de Mississippi Mad Bloods in P60 in Amstelveen. Als deze dag jou slecht uitkomt, dan is er met zijn band eh, ook nog een mogelijkheid om hem te zien op 5 mei in de Gouden Leeuw in Dongen en op vrijdag 3 mei is hij ook op het podium van Iduna te Drachten. Op vrijdag 3 mei is er weer een Moulin Blues in Ospol. Onder andere treden erop Popa Chubby, Ralph de Jong, Doghouse Sam en his Magnetones, Boy en de Sinners, Walter Trout, Curtis Salgado en CJ Chenier en de Red Hot Louisiana Band. Info en tickets via de website www.moulinblues.nl. Tot zover de muziekagenda. We gaan naar Nederlandse bodem. Gin House Blues, QB en The Blizzards. Ah, Lord, Lord, you know that I'm me missing. I said, stay away, stay away from me, everybody. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. And I'm, I'm begging you, little Baby, please, please, please give me my big bottle of gin right on now. I said, stay away, stay away from me, everybody. Unless, unless you wanna start that big fight, yeah, yeah, yeah. I said, stay away, stay away from me every, every, every time I've had it. Unless, unless you wanna start, start that big fight. I wanna fight, I wanna fight the army in the Royal Navy. If I, I, get my jet tonight, yeah, yeah, yeah. I'm gonna tell you something. I said, huh? When, when, when you're feeling high, every, every little, little bit of thing gonna be alright. I said, huh? When you're feeling high, every, every little bit of thing gonna be alright. Yes, I'm gonna take you, take you for the rest of my life, baby, baby. I'm gonna take you for my wife. I want to make you understand now, now, now. You had to give, you had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Please, please, baby, baby, give me my, my, my, my big bottle of gin, baby. We gaan er even tussenuit voor de plaat van je hoofd. En voor de boodschappen. En ik zie je straks weer terug in het tweede uur.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 ik kom altijd aan als ik ah, spit. Ah, yeah, oh my god, yo, here we go again. Geen video mediocre act Hit hitte voor de fans. Het liefde voor de craft en het bad. Engel is bad als Barbie. Niet good, yes, can I get it? Amen. En ook de stage presence zie je niet over het hoofd. lopen rond alsof ik dom en op het podium woon. Engelen just. Kom checken of geloven gewoon. Qua show sowieso een veel hoger niveau. Zo. justice. justice chilling. Yeah. is chilling. Wat kan ik zeggen? Hip-hop is in the building. Killing it. Kippenvel shit met de illen dit. Lily Nilly rappers weten niet wat de dilly is. ben een tikkeltje arrogant. Zo van ik heb dit, trap de deur in, no biggie, no pun intended. Oh god damn it, hengel en just brengen het hart met wat presto magic. Niet ster in die fucking game, nee. maar wel een point op oude kicks als Nike en pennies van Anthony Hardaway. Het is even niet anders, alles gaat plat, want ik haal lappen tekst door de mangel heen. En ik bless alles met een... No problemo, geef me die vijf meisjes als een DAC-show. Noem me de ambassadeur, ja die school heads brengen die ambacht terug Dus aan de kant voor de vakman, just Ik heb ruimte nodig, Fuck uit de hoogte man Dit is de juiste bodem als een bruine boterham Was ik niet duidelijk? Twee keer stampen met je poten en met je vuist nog een motorslag. Boom boom bam Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze jongens van 4 en 8. En onze dochters van 3, 5 en 12. De oppas is ook bereid de was te doen, bedden te verschonen, opa te verschonen, de dakgoot te zuigen. Er zijn makkelijkere manieren om geld te verdienen. Ga naar belastingdienst.nl slash jongeren en zie hoeveel geld je terugkrijgt van vorige baantjes. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd.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 Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is Radio 501. Blues en meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. 501. tweede uur van Bluesiana. In dit tweede uur heb ik voor jullie nog een stapel muziek en ook nog het albumoverzicht vol met nieuwe releases. Jawel, en eh, ik start dit uur met Shape You're In van King Mo. Een bluesnummer uit 2012. En het tweede nummer van dit tweede uur is van W.C. Clark met Snatching It Back van het album From Austin With Soul. En Austin ligt weer in Texas. on snatching it back. Tell me, tell me, tell me, girl, how can I get your love when you keep on snatching it back? That's what I wanna know right now. How do you expect for me to get it when you keep on? melden. Hier in de studio De Bierkaai van Radio 501 wordt gedanst op de klanken van W.C. Clark. Ja, zo gek kan het lopen op een zaterdagavond tijdens crowdfunding Saturday hier op Radio 501 in Louisiana. En het leuke is, eh, ik heb hier een nummer staan, dat hoor je nu dus. En het is van uh, Karen Lovely. En eh, daar hebben we vorige week ook iets van gedraaid van het album Still the Rain uit 2010. En dit is Never Felt No Blues. Sure to miss my baby, but I can't give in. I've been made twice a fool but not again. I refuse to call him. It's me that's been done wrong. The way I'm feeling now, I can't hold out too long. After how he treated me, I had to let him go. He's been gone three days and nights. Lord, I just don't know. My mind is slowly changing. Well, once it was made up. The one thing that I know for sure is that I really. broken heart is one thing, this is really something else. With this love now gone from me, well, I just don't feel like myself. uur Bluesiana op radio 501. Ik neem het eh, voor Frank van Engelen waar. Die is er vanavond niet, maar volgende week is hij er sowieso weer wel. Nu heb ik weer blues uit de 21ste eeuw, uit 2009 om precies te zijn. Marquis Knox speelt Duke Joins Blues, afkomstig van het album Man Child. singing part of the next day. baby, that piano. Eh, terug in de tijd, terug naar 1989. De muziek is eh, van Lonnie Mac en hij speelt Stop. En je luistert nog steeds naar Blue Sienna op Radio 501 en ik ben er tot middernacht. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Louisiana met Frank van Engelen. Dit is Radio Flevoland. Blues en meer dan blues. Louisiana. The finest blues you've never heard. wish I was in Austin. Mm-hmm. In the chilly parlor bar, drinking mad dog margaritas, and not caring where you are. But here I sit in Dublin. Mm-hmm. Just rolling and holding back choking shakes with every breath. Forgive me all my anger, forgive me all my faults. There's no need to forgive me for thinking what I thought. I loved you from the get go, I loved you till I died. I loved you on the Spanish steps the day you said goodbye. Truth. I'll walk away from trouble, but I can't walk away from you. Forgive me all my anger, forgive me all my faults. There's no need to forgive me for thinking what I thought. I love you from the get go, I love you till I die left you on the Spanish steps the day you said goodbye. Joey Lai met Dublin Blues. En dat komt van het album Tribute to Guy Clark. En eh, daar vertel ik straks iets meer over in het albumoverzicht. En eh, van datzelfde album heb ik hier nog een track. En die is van Terry Allen. En die zingt Old Friends. En Guy Clark is op dit moment 71 jaar alweer. En natuurlijk still going strong en hij maakt nog steeds muziek. It's like when you're making conversation, you're trying not to scream, trying not to tell them you don't care what they mean you're really feeling fragile, really can't get home, really feel abandoned, but you want to be alone. Old friends shine like diamonds. Old friends you can always call. Old friends, Lord, you can't buy old friend. house is empty. The light begins to fade. Nothing to protect you except the window shade. It's hard to put your finger on the thing that scares you the most. You can't tell the difference between an angel and a ghost. Oh, friends, shine like diamonds old friends you can always call. Old friends, Lord, you can't buy. You know it's old friends after all. Old friends, shine like diamonds. Old friends, you can always call always call. Old friends, oh, Lord, you can't buy. You know it's old friends. namelijk Poppa Chubby. En eigenlijk moet je zeggen Pop Chubby. En dat eh, is weer slang voor het hebben van een erectie. Oei, dat mag ik helemaal niet zeggen natuurlijk. Maar goed, laten we het daar maar even niet over hebben. Hij zingt namelijk Halleluja van Leonard Cohen. Dit is Poppa Chubby. We I've hier here I've seen this place, I've walked these flowers. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on a marble arch. Love's not some kind of victory march. A hole and always brother. strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you down to a kitchen chair, took your love, cut off your hair, and from your lips she drew. was a time not long ago. It showed me what was down below. Now you don't ever show it to me, do you? Remember when I moved in you and the holy dove she was moving too. Every breath we drew. met zo'n gitaargeluid. Ja, daar krijg ik nou kippenvel van. Toen in 2009 van Quintus McCorwick Band, uh, de bluesband, het debuutalbum uitkwam, eh, genaamd Hey Jody, gebeurde er wel wat in de blues. Uh, dat moet ik je wel even erbij zeggen. Dit eh, was een schijf die erg goede kritiek kreeg van de pers en niet meer dan terecht. Deze schijf was van een man die heel veel soul in zijn blues bracht, maar wel anders dan anderen. Met recht dus de aandacht waard. Nu is er dan de tweede schijf van deze uit Detroit afkomstige zanger, gitarist. En is dus getiteld Put It, How I, eh, Put It eh, On Me heet het album. En dit nummer heet How Quick We Forget. Dit is Quintus McCorwick Blues Band. When you're dead and gone, everyone tries. At home hours later, they'll be laughing, drunk, and high. Ain't it How quick we forget you when you're gone. Just lock me up, threw away the key. Nobody writes calls visit me. Ain't it funny? How quick we forget you when you're gone. All the good times we've shared fade away out of sight, out of mind. Long as you're on the scene, you have got a chance to come. Quick Blues Band hier in Blues op Radio 501. En we gaan naar een album van eh, Jude Johnston en dat is haar zesde album. En het album heet eh, Shatter en het nummer van dit album is Touchdown Jesus. from here to hell for a quarter. Can you tell? Yeah, it's a blessing and it's a curse. It's salvation in reverse. It's the lion and the lamb and the devil. Oh. meer dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. Het is weer tijd voor de Bluesiana albumoverzicht en we hebben weer een rijtje nieuwe albums. Ga maar even voor zitten. Op 21 eh, mei aanstaande komt het nieuwe album van Joe Bonamassa en Beth Hart uit, getiteld Sea Soul. Op 19 februari kwam het nieuwe album uit van Kevin Self, Long Way Home. Van het album hoor je straks aan het eind van Bluesiana Moving Day Blues. Various Artists Tribute for Walter. Dat is een nieuw album waar veel verschillende artiesten op te horen zijn. En van dit album hoorde je aan het begin van Bluesiana het nummer Cry Baby. Het is een nieuw album van Chuck Livell. Hij was een basismuzikant in die Allman Brothers Band en heeft daarna ook tientallen jaren op en af met de Rolling Stones gespeeld. Onthoud de naam Chuck Divell en zijn nieuwe album Back to the Woods. Dan weer een tribute-album, Tribute to Guy Clark, met erop verschillende muzikanten. Guy Clark heeft altijd hele mooie verhalen verteld in zijn muziek. Eh, op dit album 30 fantastische songs vertolkt onder andere door Willie Nelson, Chris Christofferson, Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash, Patty Griffin, eh, Steve Earle, Lyle Lovett, eh, John Prine, Emily eh, Lou Harris, Joe Eli, Rodney Crowell en Robert Earl Keen. Op 2 mei komt het nieuwe album uit van Jimmy V. Vino en dat heet 13 Live en wordt uitgebracht op een Blind Pick label. Jude Johnstone woont in Los Angeles en is een singer-songwriter. Zij heeft net haar zesde album uitgebracht en dat is getiteld Shatter. Op dit album hoor je haar zingen en piano spelen. Dan de Engelsman Danny Bryant. Hij brengt een nieuw album uit met de naam Hurricane. Zijn band heet Danny Bryant's Red Eyed Blues Band. Het is een trio waarin zijn vader de baspartijen speelt, zowel op de cd als op het podium. Op 8 april eh, kwam het nieuwe album uit van Daniel Nogren, eh, getiteld Bak. Hij vormt een one-man band en speelt gitaar en drum mee met zijn voeten. Dit is zijn derde album en vraagt op zijn derde album wel wat geduld van de luisteraar. Het nieuwe album van Steve Earle heet The Low Highway. Ik had eh, Steve Ul een poosje niet gevolgd, dus kwam het enigszins als een verrassing toen ik hoorde dat er een nieuw album van hem was uitgebracht. Twee jaar geleden besloot hij met T-Bone Burnett in zee te gaan en dat bleek een perfecte keus. De producties waren veel warmer en meer roots-minded dan voorheen en omdat hij ook privé de boel in orde heeft, klinkt het geheel zeer fris en gevarieerd. Kortom, Steve is terug. Een nieuw album van Walter Trout. Tribute to Luther. Weer een tributealbum. En dat is dan Luther Allison, die overleed in 1997. Uitgebracht op het Provoke label. En als laatste een nieuw album van Jeff Pivar met de titel From the Core. Jeff Pivar vormde onder andere een trio met David Crosby en Chris Raymond. En Chris is weer de zoon van David Crosby. Dit trio heette CPR, oftewel Crosby, Pivar en Raymond. Jeff Pivar heeft al met veel grote muzikanten samengespeeld, zoals James Taylor, Ricky Lee Jones, Ray Charles, Joe Cocker en Wilson Pickett. En dit album From the Core is dan eindelijk zijn debuut solo cd. Tot zover het albumnieuws en dan wil ik hierbij Seesaw laten horen. En dat is de titeltrack van de nieuwe cd van Beth Hart en Joe Bonamassa. zo zijn we aan het eind gekomen van deze Bluesiana op Radio 501. De samenstelling eh, Frank van Engelen, presentatie en techniek Rogier van Diesveld, dat ben ik dus. En ik wens iedereen weer een blues- en soulful weekend. En ik hoop dat jullie op 4 eh, mei weer luisteren van 10 tot 12. En dan is Frank weer jullie gastheer. Morgenochtend om 12 uur is weer een nieuwe dag op Radio 501. En tot die tijd kun je genieten van non-stop muziek op Radio 501. Dus blijf lekker op deze nacht. En zo niet, straks lekker slapen en morgen weer fris uit de veren. Tot de volgende keer.